the good. allebei. Handjes in de zij. Lekker stappen is gezond. naar voren, Handjes naar de grond. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. in de kranten gestaan, de mensen stonden te dwingen. Opeens lag hij spel, want voor wat kreeg hij een lauw.